Thank you. zag ik jou op de hei, daar ontstond groeide goud op je haar. Daar moest ik hier voorbij, langs het pad op de hei, en we lachten toen tegen elkaar. En ik keek nog eens om, en jij keek nog eens om, en we glimlachten toen nog een keer. Op die zondag in mei, op dat pad in de heid, Oh, die zondag vergeet ik niet meer.